Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal. Franken wonen van eind 1933 tot half 1942 in het pand op het Merwedeplein in Amsterdam. En daarna ook het gezin onder. De inrichting van het huis is nog in dezelfde vooroorlogse stijl. Almere heeft het pand verkocht omdat het te veel specialistisch onderhoud vergt. Het huis blijft dienen als onderkomen voor schrijvers die in eigen land niet vrij kunnen werken. De Duitse elektronica-concern Siemens sluit de vestiging in Hengelo... waardoor 600 banen verdwijnen. Dat meldt RTV Oost. personeel wordt vanochtend op de hoogte gebracht. In Hengelo maakt Siemens compressoren en gasturbines. Met die tak van het bedrijf gaat het al een tijd niet goed. Siemens is bezig aan een wereldwijde reorganisatie... waarbij in totaal bijna 7000 banen verdwijnen. Minister Wiebes is optimistisch over het vormen van een kopgroep in de EU... die verregaande klimaatafspraken wil maken. Dat was eerder afgesproken op de klimaattop in Bonn. De Benelux-landen en de Scandinavische landen zouden zo'n kopgroep moeten vormen. Volgens Wiebes wil het kabinet met de afspraken verder gaan dan de EU... Nederland sloot zich vandaag in Bonn ook aan bij een anti-kolencoalitie van 20 landen en twee Amerikaanse staten. Ze willen uiterlijk in 2030 stoppen met het gebruik van steenkool voor stroomopwekking. In Gorkum is een eeuwenoude schedel gestolen bij opgravingen bij de Grote Kerk. De archeologen ontdekten de diefstal bij hun werk aan de Groenmarkt. Het gebied wordt opnieuw ingericht, maar voordat gebeurt wordt eerst een eeuwenoude begraafplaats daar onderzocht. De verantwoordelijk wethouder is geschokt door de diefstal van de schedel. Bij de opgavingen is nu beveiliging ingezet om nieuwe diefstallen te voorkomen. Het weer, de regen trekt vannacht naar het oosten weg. Het klaart op, minimaal landinwaarts rond het vriespunt met kans op mist. Aan zee rond 4 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog en af en toe zon bij een graad of 8.